Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraadsverkiezingen in België zijn voor de Vlaams-nationalistische NVa niet de grote doorbraak geworden waarop partijleider Bart de Wever had gehoopt. Zijn partij werd in Antwerpen weliswaar opnieuw veruit de grootste... maar in veel kleinere gemeenten bleven de Christen-Democraten overeind. De grote winnaars in Vlaanderen zijn de Groenen en ook het Vlaams Belang... Die anti-immigratiepartij verloor de afgelopen jaren veel kiezers aan de NVA, maar lijkt die nu weer deels terug te winnen. In Wallonië leveren de traditionele grote partijen over het algemeen in... ten gunste van de Groenen en de marxistische PTB. In Somalië is een man terechtgesteld vanwege een aanslag van Al-Shabaab vorig jaar... met een vrachtwagen op een druk kruispunt. De executie was exact een jaar na de aanslag... die aan bijna 600 mensen het leven kostte. Nooit eerder vielen bij een terreurdaad in Afrika zoveel doden. De man van 23 werd een paar dagen na de aanslag opgepakt. Volgens de rechter bestuurde hij een vrachtwagen... die was bedoeld voor een tweede aanslag. Na de executie gisteren werd op de plek van de aanslag een monument onthuld. Het kruispunt in Mogadishu heet voortaan het 14 Oktoberplein. Bij een massale ontsnapping uit een Venezolaanse gevangenis zijn twee doden gevallen, melden lokale media. De uitbraak was op het eiland Isla Margarita. Tijdens het uitdelen van voedsel werden bewakers overmeesterd en gedwongen om celdeuren te openen. 30 tot 40 gevangenen zouden de benen hebben genomen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Tijdens hun vlucht zouden ze twee medegevangenen hebben gedood. In maart en in juli waren er ook al ontsnappingen uit dezelfde gevangenis op Isla Margarita. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 15. Overdag periode met zon. In het westen wat meer bewolking en lokaal kans op een bui. En het wordt net als gisteren 22 tot 25 graden.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 too fast or much too slow. talking about the same old stories. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl club is always jumping and everybody's there. A mood of expectation, we dance under the stars. The bells will strike at midnight of Alcazar.